vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Olie tekort, gas tekort en een tekort aan schone spersiebonen in diepvrieszakken. Het derde geval van een muis in zo'n eh, zak bij de Jumbo is gisteravond laat bekend geworden. Gadverdamme. Aan één ding niet tekort vandaag, namelijk beats op je radio. Dit is hem, de Mix Marathon. 24 uur lang de grootste namen die we konden verzamelen in één line-up. Vandaag nog Funkerman, Jengi onder andere. En nu een uur lang A Grace, hier bij Slam. Bro, you think you're super cool, you There's a rollie on your wrist, it's fake. Say you got a boat and it's paid. I don't see none of that shit. You fake. Quit acting like a boss boy. You a hoe. Renegades and we breaking them all. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the Jekyll soul, to the depths in your waves, so you're taking swings to get it right. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All your sons and your guns and your ladies to fly. Pick a moment like a grip in the earth. Feel the wind and you're feeling the gun. Let me get it, now you're feeling the work. Feel the sense I used to make when everything the fire. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but the story begin. You feel it? kids and we breaking them all. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the Jekyll soul, to the depths in your web. So you're taking to so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All your stars and your guns and your ladies are fly. Make the moment like you're gripping the earth. Still awake and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. B. you wanna dance in the back of the VIP. So let's go. You wanna dance in the back of the VIP. So let's go. stage, stage, dance in the pocket, pocket, pocket. Up to the stage, that stage, stage, dance in the pocket, pocket, pocket. Up to the stage, that stage, stage, dance in the pocket, pocket, pocket. Up to the stage, that stage, stage, think I'm the mayor. I can not rap and then act like Slayer. Please don't tell me that I'm a player. They want tips on how I get flavor. I want keys, I think I'm the mayor. I can not rap and then act like Slayer. Please don't tell me that I'm a player. They want tips on how I get flavor. juiste radiozender voor de lekkerste vrijdag. Dit is Slam met de Mixmarathon. Nou, dat doen we al meer dan 10 jaar. 11 jaar bijna trouwens. Lekker. Al nou, 11 jaar. De allergrootste namen op je vrijdag. Samen vieren we het weekend hier al in de ochtend. In de mix hoor je Charlie Dunker. Je kent hem beter als Grace. Hij is eh, nog maar 30 trouwens die al heel veel jaar meegaat. Zijn grootste hit was eh, Do It To It uit 2021. En ik weet één ding zeker, dat er nog wel zo'n dikke aankomt. Eén ding is zeker, dit is een heerlijke mix van hem bij Slam. En eh, Toeter Thijs is er ook bij. Ja, dan hebben we toch weer zin om naar werk te gaan. Ja, tegenzin is ook zin, toch? Ehm, ja, niet in relaties, maar met werk is tegenzin ook zeker zin. En kijk eh, even kijken, Martin is er ook bij. Goedemorgen! Morgen, Thomas. Een schöne vrijdag. <laughs> Lekker. Ah, Reinier Zonneveld, Gordo. En Loco Loco in de set van de Craze bij Slum. maar de lente is begonnen en vanaf vandaag officieel. Vandaag ook eh, veel zon, hier en daar een beetje, klein beetje bewolking. En het wordt eh, zacht vanmiddag met 14, 15 graden, prima. Even kijken naar de wegen. A1 eh, Duitsland richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo is het wegdek in slechte toestand. Een kwartier extra. De A2 richting Eindhoven voor Brug Wessem. Zooi op de weg 10 minuten. A12 Den Haag een eh, voor gein 10 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort Hoevelaken. Nog steeds dieren op de weg. Die liggen daar heel lang. Die leven niet meer, denk ik. 16 minuten. Kleine inschatting zo eventjes. Eh, maar het is al twee uur aan de gang. <laughs> ik eh, vrees het ergste. Nou. Er zei er een stal van Jezus opeens met Pasen op de weg ligt. Maar <laughs> ik denk, denk het niet. Mix Marathon, Grace. All right, this is a little verse I was just trying real quick. We're just gonna see if it works. Let me tell you something. I've got no time for hesitating. FM hebben staan. Grace in de mix. Welkom bij Bedweter FM. En in de ring hebben we Wesley. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij zegt het eh, beter te weten. Ja, inderdaad. Ik weet niet waar je allemaal lult, maatje. Maar eh, de 21ste, dan pas begint de lente, of de zomer, of de herfst, of de winter. Ja, dat is dus niet waar. Welkom bij Bedweter FM. Dat heeft te maken met de stand van de maan en hoe de zon staat. Eh, vanmiddag om kwart voor vier, dan begint officieel de astronomische lente. De astronomisch, ja precies, astronomisch. Maar we hebben het gewoon over de kalender. Maar het is een astronomische mix ook, hè, dit. Dus op zich... Eh, ja. ja. nou goed, we hebben, allebei gelijk. akkoord? Tot zover deze editie van Bedweter FM. Slam. Slam. shake the sky a fire in the sky. You must tune your bass to up. Listen to it from a location midway between the loudspeaker. One, two, three, bass. de set van A eh, Craze, Obscure en Make It Happen. Joeke, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij komt een beetje gestrest hier binnen, merk ik. Nou, um, <laughs> heb je dat wel eens dat je opeens een wachtwoord niet meer weet? Nee. nee ik weet niet wat het is. Misschien dat ik hier vijf dagen niet ben geweest of zo, maar ik probeer in te loggen en ik... Uh, misschien niet. Nou, ik heb ook tegenwoordig wel verschillende wachtwoorden, weet je wel. Dat wordt ook gezegd door de cyber-experts van ja, je moet ja, ja, ja, ja, ja. spreiden en zo ik ben nu bezig met mijn wachtwoord-update. Want ik moet natuurlijk live het verkeer <laughs> lezen zometeen. Maar dan moet ik wel mijn account ja, Ik wil best ingelogd blijven, maar dan moet je niet de algemeen directeur rare berichten gaan sturen of zo. Vanuit mijn teams of zo. Nee, ik geloof beloof eh, dat ik dat niet eh, ga doen. Nou ja, op zich, jouw geluk is een beetje gedaald, hè, zojuist. Ja, ja, dat klopt ook. Want Nederland eh, zakt op de geluksrangslijst. Eh, Ach, ranglijst, toch hard dan, hè? Dat je het gelijk eh, alweer ervaart dan. <laughs> Ja. van vijf naar zeven zijn we geëindigd. Het gelukkigste land ter wereld is Finland. Ja. Dankzij de sauna's natuurlijk. Dat denk ik. En het feit dat ze dan een klein beetje zon hebben. Daar zijn ze al heel gelukkig mee natuurlijk ook. Ja. En de hele dag in de natuur. Dus Zo. het, leven moet gewoon simpel zijn, toch? Dat uh, ze in Finland altijd wel goed zien. we moeten thuiswerken binnenkort, begreep ik. Dus prima. Hey, zometeen Sam Veld als het lukt dus. Ja, zeker. Die komt eraan. Ah, lekker. Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Hey, dan andere vraag trouwens. Wat is de laatste keer dat jij varkenshaas hebt gegeten? Uh, drie jaar geleden, denk ik ongeveer. Hm. Ja. En jij? Hm, ik, uh, halfjaartje geleden.